Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA is bij de gemeenteraadsverkiezingen voorlopig de grootste partij in Amsterdam. Daar is nu 35% van de stemmen geteld. De PvdA gaat aan kop met 18% van de stemmen. Dat zou goed zijn voor 10 zetels. GroenLinks en D66 staan vooralsnog op 7, gevolgd door de VVD met 6. In Den Haag is ruim de helft van de stemmen geteld, 57 procent. De partij van Richard de Mos lijkt de grootste te blijven met negen zetels. D66 stijgt van 6 naar 8 en lijkt daarmee op weg de tweede partij te worden. In Rotterdam is bijna 70% van de stemmen geteld. Daar staat Leefbaar Rotterdam op 1 met 21% van de stemmen. En de VVD op 2 met 10%. Vier partijen volgen direct erop met 9%. Dat zijn D66, GroenLinks, de PvdA en DENK. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... bij de luchtaanval op een theater in de Oekraïnse stad Mariupol. Er zouden meer dan duizend mensen hebben geschuild in het theater. Op satellietbeelden is te zien dat aan beide kanten van het theater... met grote witte letters het woord kinderen op straat was geschreven. Het lijkt erop dat het gebouw grotendeels is verwoest. Rusland zegt het theater niet te hebben aangevallen. Langs de A1 bij Baren woedt al de gehele avond een grote brand bij een bouwmarkt. Achter het bedrijf staat de houtopslag in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. De brand in Baarn trok veel bekijks van weggebruikers. Een aantal automobilisten parkeerden in de berm om foto's te nemen, zegt Rijkswaterstaat. In de Champions League is Juventus uitgeschakeld door Villarreal. De Spanjaarden wonnen in Turijn met 3-0 en gaan door naar de kwartfinales. Het is 13 jaar geleden dat Villarreal voor het laatst zover kwam. Titelhouder Chelsea heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg uit Londen won het uitduel met de Franse landskampioen Lille met 1-2. Het weer, vannacht wat regen, minima rond 7 graden. Overdag klaart het vanuit het westen op en breekt de zon door.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 Maar dat is even voor de mensen thuis. hier in de zaal zitten de stemmingen er een klein beetje in, om het een beetje in een woordgrap te houden. Maar we gaan gewoon verder ook even met de muziek hier bij deze radiozender. en dat doen we met Evelyn Champagne King en I'm in Love. van Stevie Wonder met eh, Superstitions. Ja, we gaan eh, naar binnen. Ja. Eh, dames en heren. In tegenstelling tot half twee, vier jaar geleden... doen wij om kwart over twaalf zo'n beetje de afsluiting van deze verkiezingsavond. Mag ik de burgemeester uitnodigen om hierbij te komen? Spannende avond, meneer Molenburg. Nou, helemaal niet spannend, want het is aan de kiezer en de kiezer bepaalt. De kiezer heeft bepaald, we gaan kijken. U eh, mag de uitslag doen. Heel goed, dankjewel. Um, lieve mensen, ik, ik wil even voor alles stellen dat dit een voorlopige uitslag is. Eh, dingen liggen heel dicht bij elkaar. Dus het kan zijn dat morgenochtend, als alles geteld is en alles helemaal definitief is, dat er uiteindelijk nog een verschuiving vindt in de restzetels. Maar uiteindelijk, als we kijken met elkaar naar de uitslag van vanavond. En ik moet zeggen dat ik ehm, heel blij ben met de afgelopen periode, de campagne die er eh, geweest is. Ik ben ook heel blij dat er ehm, een, een, sportieve wijze is geweest van met elkaar het debat aangaan. Maar toch uiteindelijk, in die end, ehm, is er een uitslag. En dat betekent dat de OPZ, en we hebben hem naar een zetelaantal uh, eh, vertaald, die hadden vier zetels en die gaan er drie zetels. Het CDA gaat van twee zetels in de gemeenteraad van 17 naar drie. De absolute nieuwkomer, de coming up, de, de running up, Jong Zandvoort van nul naar drie zetels. Alvast alvast van harte gefeliciteerd. Jullie. Ja. Kijk uit, jongens. Ja, we willen. Maar jullie denderen met, met, met groot geraas politiek Zandvoort binnen. De VVD zat met drie zetels in de raad en uiteindelijk terug met één naar twee zetels. De PVV bestendigt, en ik sprak Marco net, Hartstikke blij daarmee. Twee zetels gebleven. D66 met drie zetels in de raad vertegenwoordigd gaat terug naar één. De Partij van de Arbeid blijft met één zetel in de raad. En hetzelfde geldt voor GroenLinks. En dan nog een andere nieuwkomer naast Jong Zandvoort is Zee. Met één zetel. Ook jullie van harte gefeliciteerd als nieuwe partij. Maar ik zeg erbij, dames en heren, dit, dit is een voorlopige uitslag. Het kan zijn dat als we morgen wakker worden, dat het er weer allemaal anders uitziet. Ik ben als voorzitter van de Raad ongelooflijk blij met de wijze waarop de campagne gevoerd is. We hebben een ehm, opkomstpercentage van bijna 54 procent. Dat is iets lager dan de voorgaande jaren. Ondanks het feit dat wij in, eh, op het circuit een eh, stembureau hebben geopend. Ik dank iedereen zeer hartelijk voor de campagne. Ik ben ook ongelooflijk blij. Ik ben ook ongelooflijk blij dat het voorbij is. Wat ik moet u eerlijk bekennen, met Gert-Jan Bluis eh, in een college die ook lijsttrekker is. Dat was ehm, intensief, kan ik u vertellen. Eh, dat, dat, ja, dat, dat had wel een soort dynamiek Ehm, die ehm, uiteindelijk in die end ehm, ja, wel heel veel meegebracht heeft. Maar goed, ik ben heel erg blij dat we eh, straks met de nieuwe gemeenteraad aan de slag kunnen. Ik wens jullie nog een genoeglijke avond. Dank jullie wel. Winnaars, gefeliciteerd. Verliezers, droog je tranen. Dank jullie wel. En ik geef, ik geef nog even het woord uiteindelijk wil ik ook op deze plek. Dames en heren, als u nog even één moment van aandacht heeft. Dames en heren, ik wil u ehm, uw gastspreker van vanavond. Uw, ik heb hem al de huisdompteur genoemd. De heer Zonneveld. Hartelijk bedanken voor zijn presentatie vanavond. En hij krijgt nog een prachtig cadeau van de gemeente. Ben, alsjeblieft, dank. Dank je wel. Dames en heren, ook namens eh, ons, die hier met z'n allen gezeten hebben. Eh, dank voor uw aandacht en tot over vier jaar in een nieuwe verbouwde krocht.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 En eh, ik eh, denk dat we het eventjes daar vandaan over gaan nemen. Want daar in de krocht is het allemaal ten einde. Dus gaan we eventjes hier non-stop de wol aan elkaar zetten. En dan zal straks het gewone non-stop systeem van ZFM de wol overnemen. En dat doen we met een stukje muziek. Maar dan moet het wel aangeslingerd worden. En dat doen we dus nu met de Philadelphia All-Stars. You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, <laughs> boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something to eat, see. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety. We got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.